Michel Koenen met het NOS-journaal. De slotdag van het Oblens gaat niet door. De organisatie krijgt geen vergunning omdat er ook voor komende dag noodweer wordt verwacht. Het festival met zo'n 93.000 bezoekers wordt al twee dagen geteisterd door hevig noodweer. Eergisteren raakten 82 mensen gewond door blikseminslagen. En ook gisteren werd het programma enige tijd stilgelegd vanwege buien. In Dordrecht is een man van 45 levensgevaarlijk gewond geraakt... nadat hij met vermoedelijk een fietsketting is toegetakeld. De man kreeg in de buurt van het station ruzie met een andere man. De vermoedelijke dader, een man van 27 zonder officieel woonadres in Nederland, zit vast. Regeringsgezinde strijders hebben in Libië IS verdreven uit een strategisch belangrijke luchtmachtbasis. Die ligt vlak in de buurt van de stad Sirte, zegt een woordvoerder van het leger tegen persbureau Reuters. Vorige maand begon een offensief om IS terug te dringen. Sirte, de geboortestad van oud-dictator Gaddafi, kwam vorig jaar in handen van IS. Sinds de val van Gaddafi is het chaos in het Noord-Afrikaanse land. Sinds maart is er een eenheidsregering die een einde moet maken aan de verdeeldheid. En noodweer heeft in delen van het westen en zuiden van het land voor overlast gezorgd. Vooral in de regio Rotterdam had het verkeer last van zware regenbuien. Bij de brandweer kwamen veel meldingen binnen van onder meer ondergelopen kelders. Ook in Eindhoven en in delen van Limburg was wateroverlast. Het weer nog. Het is droog, maar het is een zwoele nacht. Het koelt niet meer af dan een graad of 15. Morgen overal zonnig en warm met zo'n 23 graden aan de kust...